7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties afgekondigd tegen Iran. Dit keer is de bedoeling om de bouwsector te raken. Het wordt voor Amerikaanse ondernemingen verboden... om bepaalde materialen en software aan Iraanse bouwbedrijven te leveren. Minister Pompeo van Buitenlandse Zaken zei dat de Iraanse bouwsector... onder controle staat van de revolutionaire garde. En die wordt door Amerika als een terroristische organisatie beschouwd. Vandaag wordt voor het eerst een visserschip in de vaart genomen met een verdovingsmachine aan boord. De gevangen vissen worden met die machine verdoofd met een elektrische schok voordat ze verwerkt worden. Elk jaar worden miljarden haringen, schollen en zeebaarzen levend opengesneden en verwerkt. De dierenbescherming is blij met het nieuwe schip en hoopt dat deze methode verplicht wordt. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een verklaring uitgegeven over een raketproef die gisteren werd gedaan. Het zou de derde proef zijn met een meervoudig lanceersysteem. Volgens Kim worden nu de mogelijkheden groter om buitenlandse doelen te vernietigen. De gesprekken tussen Noord-Korea en de VS staan op een laag pitje. Mogelijk wil Kim met de raketproeven de druk op Amerika opvoeren. Al dagen lekt er olie uit de omstreden Keystone-pijpleiding... in de Amerikaanse staat North Dakota. Intussen is bijna anderhalf miljoen liter olie weggelekt. De Keystone-pijpleiding loopt van Canada naar het midden en zuiden van de VS. Al jaren wordt geprotesteerd tegen uitbreiding daarvan. Kiki Bertens heeft afscheid genomen van haar coach, Raymond Sluiter. De breuk zat er al een tijdje aan te komen. De afgelopen acht weken werkten ze twee al niet meer samen. Pertens noemt het een moeilijke beslissing... en ze bedankt Sluiter voor de afgelopen vier jaar. Pertens won dit jaar de toernooien van Madrid en Sint-Petersburg. En sinds gisteren zit haar seizoen erop. Bij de WTA-finals had ze de halve finales nog kunnen bereiken... maar ze gaf op vanwege een rugblessure. Het weer. In het noordoosten eerst soms nog lichte vorst. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en dan gaat het regenen. Het is vandaag 8 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 This world is a trip. I don't know what's going on these days. Got this person over here talking about me. This person. Hey, listen, let me tell you something. This is my prerogative. I can do what I want to do. I made this money. You didn't, right, Ted? We out of here. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. my, my garage. My There is a deeper world than this.